Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het RIVM waarschuwt voor cv-ketels die je ziek kunnen maken. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland twee mensen overleden door de Legionella-bacterie. Zij raakten waarschijnlijk besmet tijdens het douchen. In totaal liepen er 13 mensen die bacterie op. En ze woonden allemaal in hetzelfde wooncomplex met dezelfde cv-ketel van het merk Ferroli. En heb je zo'n ketel, laat hem dan vooral schoonmaken, zegt het RIVM. Een vrouw die haar zoontje vergiftigde met medicijnen moet 10 jaar de bak in. Het jongetje overleefde dat niet. De vrouw leidt aan een psychisch syndroom waarbij iemand een kind expres ziek maakt om zo zelf aandacht te krijgen. En ook na het uitzitten van haar straf mag de vrouw van de rechter niet meer in de buurt van kinderen komen. De politie heeft vier mannen opgepakt die in Polen nog een celstraf moeten uitzitten van acht jaar. De Poolse politie had de hulp ingeschakeld van Nederlandse collega's... die er al vanuit gingen dat de mannen zich hier schuil hielden. Ze hadden hier ook al een baan gevonden. En het is extreem warm in delen van Zuid-Europa. Verwacht wordt dat de temperaturen in delen van Spanje, Frankrijk, Griekenland, Kroatië en Turkije de pan gaan uitreizen. Onze correspondenten Helene Daans, Frank Renaud en Thijs Kettenis weten meer. Het is in heel Italië ontzettend heet deze dagen, zo rond de 35, 36 graden. Het allerheetst wordt het op Sicilië en Sardinië, de eilanden, want daar worden pieken bereikt tot wel boven de 40 graden. In Frankrijk wordt het een heel mooi zomerweekend eigenlijk gewoon, met temperaturen die flink kunnen oplopen tot boven boven de 30 graden ver. Met name in het zuidoosten van het land, langs de Middellandse Zee. In Griekenland zetten ze zich schrap voor vandaag, maar ook voor het weekend. Eh, zeker op het vasteland gaan de temperaturen oplopen tot boven de 40 graden. En in Griekenland en Italië wordt het dus bloedje heet. In Griekenland houden verschillende gemeentes eh, gekoelde ruimtes open... voor mensen die bijvoorbeeld geen airconditioning hebben. In 10 steden vandaag code rood officieel. En dat betekent dat de overheid aanraadt om binnen te blijven op de heetste momenten van de dag. Om licht te eten, vooral veel te drinken en pas s'avonds naar buiten te gaan. Ja, dus als je die plekken bezoekt, plan je dagen niet te vol en drink vooral genoeg water. Dan nog het weer. Een paar felle buien nog, maar lang gaat het niet duren. Vanavond droogt het op. Morgen begint ook zomers. Zonnig en 22 tot 27 graden. Later op de dag kan het gaan motregenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging is er door een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen heb je 40 minuten oponthoud. Op de A7 sta je helemaal vast bij de afsluitdijk in beide richtingen... want er is een storing bij de Stevinsluizen. Het kost je in beide richtingen veel extra reistijd... en omrijden kan via de Flevopolder over de A6...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 zeggen dat ze van de Griekse autoriteiten moeten zwijgen... over de rol die de kustwacht heeft gespeeld. Zo zeggen ze tegen het BBC. Ook Kamerlid Liane Den Haan stapt uit de politiek, maakt ze bekend via Twitter. Den Haan noemt de huidige politiek lelijk... en ergert zich aan opportunisme en populisme in de Tweede Kamer. Demissionair minister De Jonge wil dat de wet die huurstijgingen in de vrije sector aan banden legt met vier jaar wordt verlengd. Hij wil voorkomen dat huurders volgend jaar te maken krijgen met buitensporige huurstijgingen.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema de amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala mare cuando se se sei cuando se se dolore, cuando se in dolore, su vela, cuando se inmala Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.